met het NOS-journaal. Een malaria-medicijn dat al sinds de jaren 30 op de markt is... lijkt effectief tegen de ziekteverschijnselen van het nieuwe coronavirus. Bij patiënten in China die het middel chloroquine kregen... nam de koorts vaker af en verbeterde de longfunctie meer. En er zijn geen bijwerkingen, al dus het staatspersbureau. Het kabinet gaat nog steviger inzetten op het bouwen van woningen... Dat schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De Kamer praat morgen over het grote woningtekort. De minister wil een actieve rol gaan vervullen. Daarbij kan het zijn dat ze lagere overheden gaat dwingen om nieuwe wijken te gaan bouwen. De landelijke politietop heeft geen duidelijk beeld van het aantal politiemensen dat inzetbaar is. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. In de praktijk is veel minder personeel daadwerkelijk inzetbaar dan op papier... en daardoor staan belangrijke politietaken onder druk. Volgens de Rekenkamer zijn politiemensen gemiddeld iets meer dan 70% van hun tijd inzetbaar. De korpsleiding zegt in een reactie dat er wel een beeld is van de inzetbaarheid. Het kabinet wil dat er niet langer operaties worden uitgevoerd... om het maagdenvlies bij vrouwen en meisjes te herstellen. Volgens het kabinet vallen dergelijke operaties onder schadelijke praktijken... die niet passen bij de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Als chirurgen de ingreep blijven uitvoeren... overweegt het kabinet een wettelijk verbod in te voeren. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de betrokkenheid van Nederlandse militairen bij een bombardement in Hawiya in Irak kwam pas na een jaar op gang. Dat kwam onder meer doordat justitie niet werd ingelicht naar de eerste berichten over burgerdoden. Bij de aanval van de Nederlandse F-16 op een bommenfabriek van IS in 2015 kwamen zeker 70 burgers om het leven.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 terug bij Pistol Radio Show 1373 hier op CFM Zandvoort. En eh, we gaan beginnen met Around the Sun met de track Daybreak. Daybreak, ja, dat is morgenochtend weer. Kirsten Agresta, eh, die, en Koppelies, dat is de achternaam, eh, die is hier verantwoordelijk voor Around the Sun, haar nieuwe album. Een piano collection van Edo Zands, die volgt daarop met de track Alone. En ehm, nou ja, verder is eh, Edo zeker niet alleen in de rest van het programma. Nog veel meer pianomuziek natuurlijk, maar ook heel andere muziek zoals wat te denken van de Duitser Wolf's Hearts, Alive Springs from Water. Een hele mooie titel vind ik dat zelf. Uh, eens even kijken, Fiona Joe Hawkins komt natuurlijk ook gezellig even langs. Ehm, die heeft ongelooflijk veel cd's alweer gemaakt. We sluiten af met uh, Al Dewar en Andy Mitram met hun eh, laatste cd. Veel luisterplezier, peacefulradio.info, daar vind je het laatste nieuws. Andrew, Thank you for listening to Peaceful Radio. phezulu beka nabona ubuhle bakho ubuhle bakho somandla ubuhle bakho ubuhle bakho baba baba ngabeka nabona ubuhle bakho ubuhle bakho baba ubuhle bakho we baba we baba oh sana, oh sana, oh sana. Yesu Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna weliphezulu Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna Hosana walipes Hosana walipes Hosana walipes Hosana walipes welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso Hosana welipeso listening to Peaceful Radio. Thank you for listening to my music here on Peaceful Radio. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio.